Dat zegt kinderombudsman Mark Dullaert na onderzoek onder ruim 200 gemeenten. Meer dan de helft weet niet hoeveel kinderen er worden mishandeld... en ruim een derde heeft geen zicht op kinderen die een verhoogd risico lopen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor preventie en opvang bij kindermishandeling. Vanaf volgend jaar komt daar ook de hulpverlening bij. De kinderombudsman vindt het zorgwekkend dat veel gemeenten daar nog niet klaar voor zijn. De onderhandelingen over een sociaal plan bij Philip Morris zijn gestrand. De sigarettenfabriek in Berg op Zoom gaat op 1 oktober dicht. Ruim 1200 mensen verliezen daardoor hun baan. Philip Morris zegt dat er een uitstekend aanbod ligt, ver boven de gangbare norm. Maar de bonden zeggen dat ze zijn uitonderhandeld omdat het bedrijf geen millimeter beweegt. Ze gaan vandaag overleggen met hun achterban. De gemeente Moerdijk komt met een financiële regeling voor huizenbezitters die weg willen. Als hun huis niet binnen een half jaar is verkocht, krijgen ze gegarandeerd 95% van de taxatiewaarde. Veel inwoners van Moerdijk zijn ongerust over plannen voor uitbreiding van het industrieterrein en de haven. Onlangs bleek uit een enquête dat 52% van de 1150 inwoners weg wil. Nederlanders blijven voorzichtig met hun vakantieplannen. Hoewel de economie wat lijkt op te